7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een bioscoop in het centrum van Den Haag zijn twee mensen gearresteerd. Volgens de politie maakten ze een dreigende indruk in een van de bioscoopzalen... en werd daarom de politie gewaarschuwd. Er ging enige tijd een politiehelikopter boven de Pathé-bioscoop aan het spui... en ook de omgeving was afgezet. Er was veel politie ter plaatse. De bioscoopzaal is leeggehaald. Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk. Amsterdam wil vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto's meer in de stad hebben. Om de luchtkwaliteit te verbeteren worden er stapsgewijs zones ingevoerd waar ze niet meer mogen komen. De gemeente wil Amsterdammers met zo'n auto hulp aanbieden bij de overgang met subsidies en ontheffingen. Verkeerswethouder Dijksma noemt vieze lucht een sluipmoordenaar. Volgens haar leven Amsterdammers gemiddeld een jaar korter door de vieze lucht. Werkgevers en vakbonden in de jeugdzorg gaan actie voeren. De sector kampt al vijf jaar met geldproblemen en willen nu 750 miljoen euro bij. 450 miljoen die in 2014 gekort werd toen jeugdzorg de verantwoordelijkheid werd van gemeenten. En 300 miljoen omdat steeds meer jongeren een beroep doen op de jeugdzorg. En omdat de wachtlijsten daardoor volgens de sector onaanvaardbaar lang zijn. Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen nieuw onderzoek doen... naar de vuurwerkramp in Enschede uit 2000. Volgens voorzitter Joustra is de OVV niet bedoeld voor historisch onderzoek. De Tweede Kamer wil het graag omdat in het rapport van klokkenluider Paul van Buitenen staat... dat de werkelijke oorzaak van de ramp is verborgen... omdat de rol van de overheid is weggepoetst. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven. De verwoeste wijk Roombeek is inmiddels herbouwd. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van de buien. Het wordt niet warmer dan een graad of 10. Ook het weekend verloopt wisselvallig en koud. In Zuid-Limburg en in het uiterste noorden is er zaterdag kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, zorgt tussen Buitenveldert en Slotervaart voor 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging valt nog wel mee, net aan 5 minuten.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 Said I'd call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder why we let good things go. When it starts getting personal, feels like every time we try to let in the light, you run for cover.